Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de VS mogen geen telefoons meer worden geïmporteerd van het Chinese merk Huawei. Ook import van vier andere Chinese bedrijven wordt verboden. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder bekendgemaakt. Volgens de regering van president Biden vormt Huawei een onaanvaardbaar risico voor de nationale veiligheid. Landbouworganisatie LTO heeft nog zorgen over de nieuwe aanpak van de stikstofcrisis... die het kabinet afgelopen dag heeft gepresenteerd. In de nieuwe regeling kunnen boerenbedrijven stoppen, verhuizen of verduurzamen. Dat geldt ook voor industrie die veel stikstof uitstoot. LTO is positief over de uitkoopregeling... maar volgens de organisatie blijft de onzekerheid groot bij boeren die wel door willen. Ook is LTO erop tegen dat boeren nog altijd gedwongen kunnen worden om te stoppen. Het aantal fietsers dat onder invloed op de spoedeisende hulp belandt na een ongeluk is flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar waren het er 6400, 84% meer dan 10 jaar eerder. Driekwart van hen was, man en fietser en het merendeel had alcohol gedronken. Ruim de helft van de slachtoffers was tussen de 20 en 49 jaar oud. Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Door... wordt verbreed naar de gehele publieke omroep. Dat heeft de NPO bekendgemaakt. Sinds de berichten rond het tv-programma zijn bij een speciaal meldpunt... meerdere meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag... binnen de gehele publieke omroep. Wie het onderzoek gaat leiden is nog niet bekend. Volgens de NPO wordt een commissie samengesteld van vier of vijf leden. De uitkomst van het onderzoek wordt binnen ruim een half jaar verwacht. Het weer. Vannacht is het helder met lokaal wat kans op mist. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Overdag is het eerst zonnig, later is er meer bewolking. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 10. Zondag is het regenachtig en iets frisser.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 In your little corner of the world You could roll around the globe And never find a warmer soul to know Oh, I saw you by the wall soldiers in their rows With eyes that looked like ice on fire The human heart, a captive in the snow On oh, that you will never know Anything about my home I will never know how good it feels to hold you Nikita, oh, the other side.